Simply let them be. Twee echte klassiekers om eh, mee te beginnen. Them, Here Comes the Night. En dit was Ah eh, AHA, een doorbraaksingle Take On Me op Radio 501. Dit is de Indie 501 tot 10 uur vanavond. Met eh, classics afgewisseld met nieuwe muziek. Soms ook wel eens een nieuwe muziek van een klassieker. Zo'n old school hiphopper. Wat het nederop aangaand is, Stikstad zeker. Hier is Eldorado van zijn nieuwe EP. vooral bekend als eh, platenbaas de laatste tijd, de faculteitgroep. Maar hij heeft besloten om de microfoon weer op te pakken. Doet hij samen met producer Moon. Je kan niet fokken met het ultieme Eloquent multitalent, huldigen. Klonen verlaten, vermenigvuldigen. Ik ben de aangewezen en mijn naam werd aangekruist Ik laat je alles zien als DJ's in het glazen huis Volg en ga staan, slaap niet meer, word wakker Alle pro's en loonstrookjes opmaken en doorzakken We zijn pro's in klagen de wereld kleiner en het eigen leed steeds groter maken ja. Doorbreek die ketting en bouwen één met de koningsschakel En dan spreekwoordelijk overdragen Yeah, ja yeah. Alleen maar Voor als je niet weet of het vergeet Eén ding is zeker, we sparken conversatie Spark één spliff, blaze, puff en pasem Dat is wat we deden, dit is wat we doen Conquistador is op zoek naar mijn Eldorado Eén ding is zeker, we sparken conversatie Spark één split, blaze, puff en Dat is wat we deden, dit is wat we doen Conquistador is op zoek naar mijn Eldorado Speciale collectors editie Episodes uit de leven vol flavor Er is één de dopers Down to earth, zie me beneden lopen Hoofd in de lucht Gedachten bij mijn elevator bitch Presentaties voor bij Pack Back United. Pertinent en nicest, MC wegbereider. Doe de consumenten testen test en vergelijk het. Blijf niet bij dezelfde kwaliteiten, verbreed het en verspreid het. Je kan niet spreken als je niet weet, daarom leer ik wat. Maar naarmate je meer leert, word je daar stiller van. Dat is de keus van het weglaten. Dus ik zeg later, later Eén ding is zeker, we sparken conversatie Spark één spliff, blaze puff en pasem Dat is wat we deden, dit is wat we doen Conquistador is op zoek naar mijn Eldorado Eén ding is zeker, we sparken conversatie Spark één spliff, blaze puff en pasem Dat is wat we deden, dit is wat we doen Conquistador is op zoek naar mijn Eldorado Frontman eh, Mark Hollis heeft nieuw werk geleverd voor een eh, televisieserie. En dan begint toch die hoop weer een beetje te groeien. Op een reunie van Talk Talk. Je hoorde een van hun uh, hits uit de jaren 80. My Foolish Friends op Radio 501. Mocht je het eh, wekelijkse hoogtepunt van mij en uh, Barry net eh, gehoord hebben, dan weet je dat het eerste uur veel C-artiesten en C-liedjes zal bevatten. Die zijn nog blijven liggen van het muziekalfabet ja, van vorige week. Laten we gelijk maar even beginnen met die inzending van Marielle. Zij vroeg een... Franse zangeres aan, Chimène Badi. Ze heeft een nieuw album uitgebracht, getiteld Gospel and Soul. Daar staan bekende liedjes op. Deze doet het samen met Billy Paul, Ain't No Mountain High Enough. day. gotta come home with me. Honey, I got some good old loving and I got some more in store. When I get through whooping it on, you gotta come back for more. Boys would come a damn by the dozen. That ain't nothing but drugstore love. Good little thing, let me light your candle. Cause mama, I'm so hard to handle now. Yes, I am. speaks louder than words. I'm a man of great experience. I know you got some other guy, but I can love you better than him. Come on, baby, now take my hand. I wanna prove every word I say. I'll advertise your love for free, but you gotta place your ad for me. Boys will come down by the dozen. That ain't nothing but drugstore love. Poor little thing, let me light your candle. Cause mama, I'm so hard to handle now. Yes, I am. it to me. stone. When I get through you, you got to come back for more. Even speciaal voor radiomaatje Rogier, die heel druk bezig is met zijn eh, geheim project. Vanaf volgende week zul je er alles van merken hier op Radio 5 Leen. Hartwendel van Tony Joe White zou zomaar eens eh, de man eh, kunnen zijn geweest die dit nummer geschreven heeft. Die heeft toch veel klassiekers op zijn naam staan, is niet meer te tellen. Verder met eh, een dubbele C-combinatie die is eh, blijven liggen van eh, vorige week. Arno Ploeg had deze ingestuurd. Komt uit 2011 alweer. Chagall, hier is ze met Catch the Rain op 501. Ik blijf toch een beetje in de rijmode zitten. Hè? Kan er niks aan doen. I know it's unfair. What's happening out there, you can take care. of all the people everywhere. Please find first yourself and then world peace. Don't freeze, but set your angry thoughts free. Look around and see the beauty of our town. Don't frown and touch the sky. place. It's true. lot of people have no shoes, me too. I'm angry, there's nothing to do. But who are you to flee to Timbuktu when you have absolutely nothing? cause you are the best. Mm-hmm. Yes, you are. Cream, get on top. inzending van Robert. Een C-liedje, Cream van Prince. Ja, net besproken dat... Eh, nou, mijn vader is eh, vanavond niet in de studio. Die zit lekker eh, thuis te luisteren. dat geldt ook voor Rogier. En dat zijn de twee mensen die mij nog het vaakst van mijn werk houden hier bij Radio 5 Zijn ze er al bij niet? is het weer die duivelse Armin Tamminga die dat voor elkaar probeert te krijgen. Nou, die heb ik natuurlijk even de studio uh, uitgebonjourd, want het draait tenslotte eh, om jullie hier eh, bij Radio 501. We hebben vorige week ook nog een inzending gekregen van een heuse artiest. Dinandi of Dinandi. Hij vroeg om een, een, nieuw liedje van het nieuwe album van uh, getiteld Algiers. En we gaan luisteren naar Para. Lang geleden dat ik daar wat van aangeschaft heb van Clexico. Dus ik denk, zo tien jaar geleden zeg. Zo lang bestaan ze al. I hold your You cassette tapes. Kids walking around with their own stereos, just what we need. It's a slippery slope, my friend. Pumping in the Walkman, Walkman, pumping in the Walkman while you at the bus stop. Pumping in the Walkman, Walkman, pumping, pumping in the Walkman while you at the bus stop. Strippenkaart en flikkerbaard, sinds wanneer? Kut connection, oh, het is geen connection meer. Weet je wat, ik loop wel. Koptelefoon op mijn hoofd met wat boosdef. Oh yes, oh yes. dat is de oude naam, weet je dat niet? Het lijkt een epidemie, maar ik word depressief Want ik wil best met mijn tijd meegaan Met wat ik zie, wat ik echt niet blij gemaakt Is dus wat de deel, ha? Ben ik de bitter van dit? Is er werk aan de winkel? Voor die winkel met dit, shit Ik tel de rimpels op mijn gezicht En in de middag ben ik blij als ik toch een verlicht Een liefhebber of noemen een purist Of een cijfer, omdat ik wat vaker het vuur mis En... Fuck, baby, Just... Oh, man ik hou het niet meer bij en ik geloof het als mijn grote. En ook al is het niets voor mij, ik moet er ooit wel aan geloven. Maar voor nu, pumping in the walkman, walkman, pumping in the walkman while you at the bus stop. Pumping in the walkman, walkman, pumping, pumping in the walkman while you at the bus stop. Shit, heb ik een vergadering gemist? Sinds wanneer wordt informatie en reclames maximaal aan me geschreeuwd? Bent u niet gek? Of wel soms? Of zijn ze er nu ook al aan gewend dat een laptop zo besteld wordt? Sorry, dat is als het even te veel wordt. Zou niet durven in het echt. Ben ik veel te beleefd voor. En bij die ventjes in de tram met de schelle muziek denk ik. in Maar zeg het ze niet. En misschien ben ik te traag van begrip. Dat ik daarom zo laat reageer. Maar ehm... Hebben ze de dikke vandalen gepimpt? Want ik zweer, ik versta niet meer. Wat is deze? En alles moet gelikter dan het werkelijk was. Vertelen kids tot rocksterren gedrag. Shit. Dus zet ik mijn Walkman nog even niet af. Want hoe minder ik merk, des te minder ik me ergeren zal. 30. Ik hou het niet meer bij en ik geloof er maar groter. En ook al is het niets voor mij, ik moet er ooit wel aan geloven. Maar voor nu, bumping in the Walkman, Walkman, bumping in the Walkman while you at the bus stop. Bumping in the Walkman, Walkman, bumping, bumping in the Walkman while you at the bus stop. Bumping in the Walkman, bumping in the Walkman while you at the bus stop. While you at the bus, bus. nieuwe single van eh, Engel en Just. Hij wordt uitgebracht op eh, cassettebandjes, zodat je hem eh, kan afspelen in jouw Walkman. Straks nog het Steely Dan moment door mijn collega waar ik heel veel liefde voor heb, Rasta Barai. hij noemt het het Stieren Dan moment, omdat het toch ja, een, een momentje is voor de oudere luisteraar bij Radio 5 Lane Die hebben we ook. We kregen nog een mooi verzoekje binnen van Nico Druif. Hij vroeg Captain Beefheart aan. Hier is Same Old Blues op 501. It's the same old story. Tell me, where does it end? Yes, I heard the news. It's the same old news again. Well, I wrote you a letter. You must have read it wrong. I stood at your doorway, but you were gone. I took a lot of time and let your telephone ring. It's the same old blues, it's the same old blues again. Well, You gave me the business. You must have didn't mind. Cause I got a lot of patience and I got a lot of time. It's the same old story. Tell me where does it end? It's the same old blues, it's the same old blues again. bars. The money can trap the house, I trap the flanny, trap the booyah, trap the Zulu, trap no living house, me living the street, elitist stick and get a shop, no smoke, no sim, no take no cup. Army takes a glass of juice. Hello Africa, tell me how you doing. Hello motherland, tell me how you doing. the pyramid top to join the bits and bits of our fatherland, Africa. Cause with a banjo we can move the mountains. Drop your personal, individual ambitions.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 Hello Africa, tell me how you doing? gekke zingende tand, dat zou ik uit Nigeria. Hè? Dr. Alban, Hello Africa, het was eh, de doorbraak eh, voor deze man. Heeft er daarna nog een keer eh, succesvol geprobeerd toen was de koek toch wel op hoor. Ehm, ja, het Steely Dan eh, moment stel ik eventjes uit, want het, eh, het liedje is eventjes eh, zoek. Dat heb ik weer goed voorbereid vanavond. Maar weet je wat, dan doen we gewoon nog eventjes zo'n C-artiest. Hij was ook de stem van de Alan Parsons Project, heb ik een aantal weken geleden geleerd. Ik heb het over de enige echte Colin Blundstone die helaas zijn Nederlandse tour moest afzeggen. heart of hearts. She said, Tonight you better pull yourself together. Cause tonight I'm gonna pull myself apart. Out on the streets, everyone is searching for the thrill. She's the only one who's out there really dressed to kill. She said, Listen to me, it's not a tragedy. This time I'm getting. show you what the night is for. I don't wanna dream, I wanna set the wheels in motion. I don't wanna see your eyes across the dancing floor. TV angel with her eyes for the smoke, gazing at the hero he saw with your macho truck, says this must be some kind of joke. She pulls on a cigarette and loves him to distraction. She cries, I don't wanna feel like a machine. I'm not the only one who wants to feel the in between. That's why I'm Just then a voice said, Honey, it's too late to change your mind. Her face tightened, I could see she'd found a new design. She said, Listen to me. Live uitvoering van California Rain, C-liedje. Uitgevoerd door Milo. En als we dan toch in het Belgische zijn, hè. Laten we dan gelijk even de inzending van eh, Sabine draaien, die van vorige week is blijven liggen. Zij vroeg eh, de Belgische band Clouseau aan. Ken ze nog uit de jaren 90? Nou, ze zijn in België nog populairder dan Bluff hier in Nederland. Hier is Leven België. and Zo in, op de politieke tour die zich uitspreekt over de toekomst van eh, België. Leven België op eh, Radio 501. Straks nog even bekendmaking van de weekwinnaar van de Demo Contest. Je kunt daar nog eventjes op, stemmen. Kijk op de website radio 501nl eh, op de menubalk zie je de knop Demo Contest. Klik je erop, dan opent zich een, nieuwe pagina. En daar eh, kun je aan de linkerkant eh, de vier artiesten, vier nieuwe artiesten luisteren die meedoen aan de Demo Contest voor deze maand. En aan de rechterkant zie je dan de stemprocedure waar je kunt stemmen op jouw favoriet. Dat is zometeen eerst nog even het silly den Moment. Hier is Rose Darling in het kader daarvan. darling, come to me. Snake Mary's gone. zojuist stapte Sinterklaas nog eventjes de studio binnen om me van mijn werk te houden. Het is echt een hele rare, rare avond is het aan het worden zo. Snel nog eventjes voor negenen de Demo Contest winnaar. Maar dit is hem niet hoor. die klinkt heel erg anders hoor. Ik, weet, ik bedoel, als Sinterklaas eh, hier langskomt om, eh, om in te breken in je uitzending, dan moeten er gewoon wel eh, dingen mislopen. Uh, werd even aangesproken op een aantal zaken die eh, in het grote boek uh, stonden. Zal ik jullie verder niet mee vermoeien. Maar wel met de weekwinnaar van de democontest. We zijn een nieuwe ronde begonnen. En eh, bovenaan staat op dit moment Bert Hadders en de Nozems.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 door eh, Sabine vorige week, de Cranberries. Het specifieke nummer Cordel kon ik niet even vinden, eh, kon ik niet vinden, maar hopelijk heb ik je ook eh, blij gemaakt met uh, Zambi. En dan onze jarige Job Ariadne, zij had ook nog Coldplay aangevraagd vorige week. Laat ik die dan toch maar even draaien op haar verjaardag. Hè? Hier is Talk op 501. speciaal eventjes voor Bob Roosman. Goeie smaak, jongen. Clarence Carter op 501 en Funky Fever. We eh, gaan straks eh, beginnen aan eh, een nieuwe aflevering van het muziekalfabet overigens. De D-artiest kun je insturen vanavond. Ze is in grote getalen al gedaan. D-liedjes. Zelfs combinaties zijn er, meen ik, al binnengekomen. Ehm, dus dat is dan een D-artiest die een D-liedje gemaakt heeft stuur het er gewoon nog eventjes. Eh, via Facebook, Twitter, eh, de chatbox of ouderwets via de mail studio@radio501.nl. De donderdisk. Dit is de donderdisk van Radio 501. Daverende donderdag. You got the mic, people so call street The radio, the TV, the world But we can't do nothing with what you said? Sounds like somebody's in bed with the feds. Who's on music? How you gonna make music when you take music and abuse it to make my sick so nobody else can use it? More than just some non-singing, drunk slinging, Hollywood swinging, flick sing. Is it rating or raping? No more taping, but somebody's still regulating. Uh. These love to hate songs and y'all know that's wrong. Anything for the money, tough guy. BET, MTV, PIC, the MIC, the PIG. Honestly, this policy be killing me. What? Fit for who, good for what is your mind, body, soul better from it? Tell me why do y'all love it? Songs meant to send you to prison, bitch to influence a million and a half. You got the mic, people so-called street cred, the radio, the TV, the world wide web. But we can't do nothing with what you said. Sounds like somebody's in bed with the feds. Who's the music? Mom lurking the planet fame. One hand in your pocket, one hand on your brain. Sucking your soul like some video game, and I don't understand what the fuck they be saying. Who's consuming the boom as they vacuum your room? Take your boom boom as they finance your doom. You think it's romance just because you can dance? That black exec, you know he did not stand a chance. Trapped in the middle of what you doing. Increase market position, down to what and how you listen. I came in this game, never thought that I would ever see hip hop the king in the name of Jay. You got the mic, people so called street cred, the radio, the TV, the world wide web. But we can't do nothing with what you said. Sounds like somebody's in bed with the feds. Move on music, get the list. <laughs> Better check the list. whole street cred. The radio, the TV, the World Wide Web. But we can't do nothing with what you said. Sounds like somebody's in bed with the feds. Who's the music has Told crap, young rappers getting trapped. Buying the same old trick on some of the same old tracks. The rich stacking chips, war banging with new slang. And the ghost in the shadow of your government <laughs> name. Made in the USA, fighting the power in Brooklyn. The grinning and juicing while your law be crooked. Say you don't know me or own me or us in my disgust. Interrupting my black orchid, so I fuss. Cause white kids confusing the words of us. Sex and drink songs, fight clubs, getting it stripped on. Gangs of kids who copy what they did, both coasts are clear. Some people got no idea who sent them here. You got the mic? People so-called street cred, the radio, the TV, the world wide web. But we can't do nothing with what you said. Sounds like somebody's in bed with the feds. Who's on music? Check the list, bitch. Cynthia McKinney. Cynthia McKinney. Kurt Flood. Helen Keller. Fred Hampton. Ngari Madai. Luisa Moreno. Marcus Garvey. Betsy Mix Cox. Harvey Milk. Harvey Milk. Dolores Records. Jamil Alameen, aka H. Flat Brown. C. Dolores Tucker. Emmett Till. Amir Apple Jamal. Emmanuel Zapata. Nat Turner. John Super fijne donderdisc vandaag bij Radio 5 Lane, Public Enemy en Hoover Music. We gaan maar beginnen met het eh, nieuwe muziekalfabet, want ik ken mezelf een beetje. Afgelopen paar keren kwam ik niet helemaal uit, uh, kwam ik niet aan alle inzendingen toe, zodat ik er eh, ruim twee weken over moest doen. Mika Atema heeft Deus ingestuurd. Dan nou, laten we even een trekje draaien van hun meest recente album Constant Now op 5 Lane. heeft heel erg veel fijne liedjes ingestuurd. Dus ik denk dat ik er nog wel een paar van haar keuze ga draaien. Hij is echt heel goed hoor, dat nieuwe album van Deus. Echt een aanrader om eventjes eh, verder naar te gaan luisteren. Of zelfs een beetje in de buurt van een uh, eh, debuut. Eh, wow, wat, wanneer was dat zeg? Midden jaren 90, als ik het goed heb. Leo Gio van Angelo vroeg of de luisteraars van Radio 501 Dead Can Dance ook kennen hij kreeg een reactie van eh, vaste luisteraar Ina Pina. Ze zei, eh, jazeker dat we die eh, kennen. Nou, jarige Job, ik heb het al verteld, is Ariadne. Laat Dead Can Dance nou ook een liedje hebben gemaakt met dezelfde titel. Dus die gaan we eventjes draaien, heel 501. Ehm, je moet ervan houden zo gezegd, maar dat is wel op meer eh, muziek eh, van toepassing. Aangevraagd door Leo, uh, Leo Giovanangelo en zo hebben jullie dat toch ook een keer in je leven gehoord. Ehm, even kijken wat er gebeurt als ik de volgende plaat instart. Volgens mij klinkt het bij niemand niet bekend in de oren. De inzending van Sabine voor vanavond. Hier is Duran Duran, A Few to a Kill. to earth and sinks the sound, along with everything that was lost and won. When the day is done. Ja, die is ook mooi aangevraagd door uh, Mieke Atema, Nick Drake en uh, eh, D is dan op radio 501. Ina Pina heeft er ook eentje aangevraagd. Zij uh, verzocht om die persmoten altijd goed. Oké, hier is See said I. What will be, will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. K said I, said I. future's not ours to see. Que said, I. What will be, will be. Now I have children of my own. They ask their mother, What will I be? Hij kwam eh, binnen via Twitter eh, van eh, Curaçao Ken. Hij zei, "Draai draaien jullie vast nooit. Nou, ik zeg Ken, speciaal voor jou <laughs> draaien we hem vanavond. Doris D. en Que Sera Sera. En toen kwam, op het moment dat ik deze plaat scherp stelde, kwam het verzoekje van Ron binnen via Facebook. Hij vroeg deze aan. En dat vind ik dan leuk. Want hier hebben we Doris D. van Doe Maar. maar dus, Doris D. op Radio 5 alleen. Ehm, ja, en dan wou ik nog eventjes eh, snel ergens inloggen. Want ik had ook nog een leuk eh, linkje gekregen van Erik Glazenburg. Hij had eh, Ruben en de Frisbees aangevraagd met het liedje Dream. Volgens mij is dat een vrij recent liedje. En die hebben we inderdaad nog niet in de database staan. Dus die ga ik straks eventjes van hem eh, draaien. Kunnen in, in ieder geval wel eventjes eh, verder gaan met een, eh, een D-combinatie. Um, ehm, dus namelijk zijn twee mensen die hebben DigiDex aangevraagd. Dat zijn Spot en ook Engel. De rapper waarvan ik zijn nieuwe single in het eerste uur gedraaid heb, die is ook, hij vroeg ook DigiDex aan. Um, nou, laten we dan de D-combinatie gewoon maar doen. Hier is de meest exclusieve Jansen. die heette Jan En daar de zoon van de zoon van de zoon van Die begon met rap, groeide op tot een man Dan ben ik de meest exclusieve Jan van het De naam is bekend, alles gaat volgens plan Tweede album, ik ben klaar voor de stap. Nog steeds even gretig als de jaren vooraf Dat ben ik de meest exclusieve Jan van de land Laat me die trend zetten, dit is de nieuwe trend. Een hekel aan trends hebben. Oh, geen maat kunnen houden is geen next level. Maar een excuus voor nerds die niet kunnen hebben. Ik bedoel te zeggen dat je ergens een grens moet trekken. Want als niemand het doet, dan doe ik het zelf. Het lijkt net of niemand wat zegt als zakdoekje leggen. Kinderachtig doel voor je broertje van elf. Ha, ieder zijn doelgroep, maar de mijne die heb ik. Een groep met als doel om kwaliteit te herkennen. Ah, dus big em up van de wijk naar bergen, Amsterdam, Utrecht tot de 033. Ik zie je denken of er iemand anders is Die dat kan als ik, nou exclusieve Janssen shit Je vindt wat anders, gozer, zakken dik Hey, doe maar had dat mis, dit is alles wat er is Shit, fuck yeah, yo, but I don't think that hurt you man Gotta take down, second round, Toe baby, knock him out the box. ik ben een student en rapper, student en rapper. Rap voor student en als afgestudeerde rapper. Ik zie de tegenstelling niet, ik werk met mijn hersens. Of ik nou een les volg of jouw les geef Shit voor de kennen. dat is hoe de kunst is. op het lijf geschreven als een tattoo gekerfd. Hey, ben van die maar rap, ik thuis, dat is ik werk. Met meer aandeel in huis dan vastgoedbeleggers. Ja, dus pak hem dan, ik breng die handschoen in stelling. Zwaar gewicht, kampioen aan het werkje. Niets aan te doen, het enige van katoen wat jij geeft This the hunger, Hanguki effect of Jack Yeah, nice one, nice one. Yo, scared hot from this motherfucker. Zit de shirts off. Nigga, that's taken back to the hood. Eén van mijn voorvaderen die heette Jan. En daar de zoon van de zoon van de zoon van. Die begon met rap, groeide op tot een man. Dan ben ik de meest exclusieve Jan van het land. De naam is bekend, alles gaat volgens plan. Tweede solo album ik ben klaar voor die stap. Nog steeds even getig als de jaren vooraf. Dat ben ik de meest exclusieve Jan van het ja, Dit is die demonstratie, techniek en blazen. Dan deed ik weer een 16 voor je aas. Breeks of coupletten van 16 of 12. Ik heb het allemaal gedaan, een kwestie van ervaring af. Ah, heb Heb de sofa gelaten voor wat die waard is. Ontslagen door mezelf in de rol van psychiater. Verder verandert niks, nog steeds is de basis. Verhalen vertellen op een snack, ik en haaien. Ah, ik vond weer dat het tijd werd voor iets anders. Voor niemand anders dan de meest exclusieve Jansen. Wie anders? Hoogvlieger in de lage landen. Als ik gewoon doe, ben ik al te gek. Dus wat dacht je? De import Amsterdam. Rap glazen wassen, kijk op de zaak door je denk aan te lappen. Mijn raps zijn met recht, recht toe, recht daar knallen. De man die recht recht doet in de naam van de Joodse motherfuckers. Yeah, Diggy Dex, Skizzy Rap, Size One, another bang in the hand with, hit it. Eén van mijn voorvader die heette Jan En daar de zoon van de zoon van de zoon van Die begon met rap, groeide op tot een man Dan ben ik de meest exclusieve Jan van het land De naam is bekend, alles gaat volgens plan Tweede album ik ben klaar voor die stap Nog steeds even gretig als de jaren vooraf Dat ben ik de meest exclusieve Jan van het land een van de liedjes waarmee uh, Digidex eh, doorbrak naar het grote publiek. De meest exclusieve Jansen. Oké, hier is dan de inzending van eh, Erik Glazenburg. Het is de tweede single van Ruben en de Frisbees. Je gaat luisteren naar Dream On. He was running for miles, always on the move. He's got an empty mind, nothing left to prove. The sunshine. wondering if the boy's growing old, and now he's wondering why nobody had told him to be patient. Now he's praying to become someone that would save him. Oh, why didn't anybody tell him? Now the only place he wants to go is home. Dream on, covering your eyes makes you dream. de single van de Ruben en de Frisbees en eh, Dream On. En dan eh, ga ik er nog eentje draaien met het risico eh, dat we definitief alle luisteraars kwijtraken. Hij is ingestuurd door Sean en hij vroeg aan Ophidian en Deep Passion. Hier zijn ze met Breed for Clubbers. Veel plezier met Gio zo hè. En tot volgende week.